uur. jamperse Zampersen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker zes doden gevallen door een aantal tornado's. Drie van de slachtoffers kwamen om in de buitenwijken van Nashville. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. Door de tornado's zijn daken van huizen gerukt... en zitten tienduizenden huishoudens in Tennessee zonder stroom. Tornado's komen vaker voor in dat deel van de Verenigde Staten. In de oorlog met Gaza zijn zeker 7000 Palestijnse militanten gedood... is de schatting van de nationale veiligheidsadviseur van Israël. Hamas zegt niets over hoeveel strijders het heeft verloren. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, dat onder controle staat van Hamas... zegt wel dat in de oorlog bijna 18.000 Palestijnen zijn omgekomen. Twee derde daarvan zouden vrouwen en kinderen zijn. De familie van de vorig jaar overleden Massa Amini mag Iran niet uit voor de uitreiking van een Europese Mensenrechtenprijs. Ze werden tegengehouden op het vliegveld. De familie wilde naar Straatsburg vliegen voor de Sakharovprijs, die postuum aan Amini is toegekend. Zij overleed nadat ze was gearresteerd door de Iraanse moraalpolitie. De Franse film Anatomy of a Fall is de grote winnaar van de European Film Awards in Berlijn. Ook de regisseur, de hoofdrolspeelster en het scenario vielen in de prijzen. De film gaat over een strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van het doden van haar man. Shohei Otani wordt de best betaalde honkballer aller tijden. De 29-jarige Japanner heeft een contract getekend bij de Los Angeles Dodgers.